Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. zijn het de Elsplaat en vandaag zelfs twee keer, want we doen twee uur afwasshow vandaag. Je hoorde Iron Horse uit 1979 en Sweet Louise, Louise, Louise. De koekjes en de borden, de komende karas, Ivy waai weg. Zo, hè, hè. Ja, ik heb toch altijd vrij, eh, vrijdag. En, maar meestal heb ik wat andere dingen te doen buiten huis. Maar door de storm die verwacht wordt, en het begint hier al flink te spoken. En eh, flinke regenbuien kwamen vandaag al naar beneden. Dacht ik, dan gaan we gewoon even je een extra uurtje op de hoogte houden van alle files en van al het weer en verkeer en het nieuws. En natuurlijk de muziek. Alhoewel het eerste uur die muziek zomaar even één geraapt is. Dus ik heb geen echte playlist gemaakt. Dus we zien allemaal wel wat we gaan tegenkomen. En de vaste onderdeeltjes houden we gewoon vol tussen 5 en 6. Welkom luisteraars van Radio Els 558. Tot 6 uur is dit weer de Ava Show. En dit is geweldig natuurlijk. Blood, sweat and tears. You made me so very happy. I lost that love before. Got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you you. Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you. true. Wat een heerlijke muziek op zo'n stormachtige vrijdagmiddag. Blood, Sweat and Tears and You Made Me So Very Happy. Momenteel 40 files in Nederland, dus het valt nog wel mee. En een van de langste staat op de A13, 16 kilometer tussen knooppunt Prins en knooppunt Kleinpolderplein. De Ava 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. kijken of we kunnen zonder papiertje. Davy Dozy, Dickie, Bikkie, Mick en ditse <laughs> Of zoiets in ieder geval. Met Don Juan. En dit is een beetje glamrock uit de jaren 60. Nou, en eh, we hebben toch alweer wat luisteraars erbij sinds 4 eh, uur vanmiddag. Oh, het onaangekondigde uurtje van de extra Show. Anne die dacht al dat hij een heel uur kwijt was. En Hans zit lekker te genieten met een bak koffie erbij. En wij gaan hier gewoon even wat lekkere muziek draaien uit de Shows van de afgelopen weken. Hier is Middle op de Road en Talk of the USA. every day. She's a woman. Yes, I know. She's 172 van Middle of the Road en Talk of the USA. En ik heb eh, hier hele goede herinneringen aan, want mijn schoolvriendje van destijds... die kwam al jeugend eh, naar het schoolplein, want die had net de nieuwe top 40 gehaald bij de plaathandelaar. En die zei van, hij staat nu al op nummer 1. En dat was dit plaatje, die was geloof ik binnen twee weken stond hij op nummer 1. Middle of the Road, zoals gezegd hier bij Radio Els 558 in de Show. Het is inmiddels kwart over vier. All Hit Radio. Radio Els. 558. Dat gaat niet goed, dus dat is weer die eh, KL-speler. Eh, ja, die eh, heb het soms helemaal gehad. Dat moet ik even zoeken, want ik heb geen playlist, dus ik weet niet waar die staat. En ik wilde eigenlijk deze draaien. Dus we gaan deze ook nog over doen. Dat mag allemaal. Het is een uurtje afwasshow extra zomaar voor de lol. All Hit Radio. Radio Els. 558. Michael Zeker bent natuurlijk uit 1978 en uh, het allerprachtige machtige Let's All Chance. Ik lees trouwens net hier even op de Telegraaf, er komen morgen vier volle bussen aan bij Meppel bij de Sinterklaas-intocht van actiegroep Kick Out Zwarte Piet om bij de landelijke intocht van Sinterklaas te demonstreren tegen Zwarte Piet. Ook zullen mensen met het openbaar vervoer en op eigen vervoer naar de Drentse stad komen. Dat liet de organisatie weten. Nou, ik hoop dat het allemaal een beetje rustig verloopt, want het is natuurlijk eigenlijk allemaal complete onzin. Oh, wat een heerlijk plaatje is dit, hè?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 It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take got my mind set. ook al niet meer onder ons, hè? George Harrison en uh, I Got My Mind Set On You. Ik denk dat dit uit 1985 of tot en met 88, ergens in die contrajen moet je denken aan dit liedje. Dat heb je, heb je ik heb geen playlist hè, voor dit uurtje. We draaien gewoon even wat muziek die we de afgelopen maanden in de reguliere afwasshows hebben gedraaid. Dus daar heb ik even een beetje een keuze uitgemaakt, zoals dat heet.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 En het was een beetje een mysterieuze man. Wel erg leuk om te zien. Hij had altijd van die bijzondere handgebaatjes en zo bij zijn optredens. Het is inmiddels al uh, vijf voor half vijf geworden hier. Oh, we gaan naar 1979 toe. Ja, ja, ja, ja, ja. Disco really made it. Een beetje een parodie, hè? Ja, Grupo Sportivo hebben we het hier over. by Radio she love with a DJ, but she couldn't dance. It was a low budget disco movie romance. She had lips like a lolly, but she couldn't sing. It was a queasy production. trouwens een prachtig uitzicht nu door de ramen van de studio 1. Ik heb wel eens verteld dat hier een, nou, een metertje of 30 verderop een hele mooie berg staat. En het is zulk raar weer, want nu schijnt gewoon even het zonnetje. En die schijnt dan precies nog op die berg. En tegen die zwarte achtergrond van eh, de zwarte regenlucht aan is dat echt een geweldig gezicht. <laughs> De afwasshow. Gottlieb en Green zijn hier en een Englishman in New York. heeft trouwens een eh, weerswaarschuwing, of noemen ze dat, een, eh, <laughs> een waarschuwing uitgegeven. Dat de zuidenwind, zuidwestenwind die kan aanwakkeren tot hard of stormachtig, kracht 7 of 8. En aan zee kan het zelfs gaan stormen, windkracht 9 met uitschieters naar ruim 90 km per uur. Dus als je op de weg zit, pas een beetje op voor eh, overvallende takken en dat soort gedoe. En als je de deur niet uit hoeft, dan zou ik gewoon lekker binnen blijven luisteren naar de MUZIEK Power music in the Alpha Show. Champagne met de disco rollerball. Ja, ja, daar Disco voerde toen hoogtij, hè. Welkom in de Ava Show bij Radio Els 558. We doen vandaag de show een uurtje langer, dus we zijn er gewoon tot 6 uur vanavond. Ach, dit is ook alle prachtig machtig, hè. Ook al uit 79, dacht ik. Hier is Smokey en Don't Play You Rock and Roll To Me. Don't play you rock and roll to me. Danny. way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well I know you think I'm crazy hanging around, But I was sorta hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burned out as a worn out 45. And you can't expect them to keep our love alive. Oh, so don't play your rock and roll. that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your You had me fooled for a while With your come on look, see your Mona Lisa smile But your rock and roll is getting out of time for me Go sing your lines to someone else Cause someone else may be The fool you always thought you saw in me Oh play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. van Hier mag je me s'nachts voor wakker maken. Uit 1972 leid van Todd Rotgren hier in de Avasio bij Radio Els 558. En de files gaan een beetje toenemen. Er staan er momenteel 70 hier in de lage landen aan de zee waar het een beetje gaat stormen. Nou, hier blijft het ook een beetje stormen qua muziek dan. Hier is Philip Bailey en Phil Collins. En jij kent het vast wel. Easy Lover. alweer kwart voor vijf geweest hier in de show bij Radio Els 558. En eh, we zijn er vandaag een uurtje extra met in het eerste uur allemaal muziekjes die we de afgelopen maanden in de reguliere shows hebben gedraaid. Dus misschien wel een feest der herkenning. Maar ze zijn natuurlijk weer de moeite waard om nog eens een keer te draaien natuurlijk. Trouwens, het zonnetje zie hier weer vertrokken zie ik. En dan is die berg, eh, die berg ziet er dan gelijk weer totaal anders uit.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 I pray. I begin to understand everything about you. met It's the First Time. Het was volgens mij ook hun eerste hit. En ik weet nog heel goed waar ik was toen ik dit plaatje voor het eerst hoorde. Want ik zat gewoon achter mijn bureau s'avonds laat om een uur of negen. Toen werkten we nog heel erg veel. En toen kwam dit plaatje voorbij. En eh, dat zijn toch momentjes die je nooit vergeet. Het is inmiddels al eh, vijf voor eh, vijf geworden, zie ik. Dus we hebben nog maar tijd voor een paar plaatjes in dit eerste uurtje van de Ava Show. Hier is Amy Wijnhuis. natuurlijk voor Amy Whitehouse en Valerie. Ja, ja, ja. We hebben nog één plaatje voor je voor het tijd zijn van 5 uur. En dan gaan we de reguliere afwasshow doen met allerlei dingetjes. Weer verkeer, nieuws, weet je nog wel. En noem maar op. Dus ik zou zeggen, graag tot na het tijdstip van 5 uur. En we hebben nog één plaatje voor je hoor. Een mooi hoor, van de Peddlers. Ja, uit 1970. En tell the world we're not in. the door on the world and its trouble. We don't need nobody else. While there's you and me, we've got all that we need. I don't wanna hear the shallow words the world is saying. I don't wanna play the complicated games they're playing. So why stay to join in when the people come knocking? and tell the world we're not in. Tell the world we're not in. Why be part of life's sad jigsaw puzzle? As long as there's the two of us, we don't have to try to make the pieces fit. I don't wanna hear the shallow words the world is saying. I don't wanna play the complicated games they play. So why stay to join in when the people come knocking and tell the world we're not in? shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwas Show. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. was het wel echt de laatste keer dat je hem hoorde in de hoedanigheid van de Elschijf van de week of de elsplaat van de week, net wat je het noemde wil. Uit 1979, Iron Horse, Sweet Louise, Louise, Louise. Want vanavond gaan we weer in de vergadering een nieuwe Elsplaat kiezen. De kopjes en de borden, de komende karat. Ibi, waai weg, jij was af. Welkom luisteren vrienden en vriendinnen van de Afwasshow op Radio Ls 558. Het is vandaag vrijdag 13 november van het jaar des alles 2015. En we hebben er al een uurtje op zitten van de Afwasshow. Vanwege de storm dacht ik van eh, we gaan een uurtje eerder beginnen om jullie bij te houden over die storm. Maar het schijnt allemaal reuze mee te vallen. Wat gaan we allemaal doen vanavond nog verder tot 6 uur? Nou, de bekende dingetjes, weet je nog wel. We hebben nieuws, weer, verkeer. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Bijvoorbeeld van eh, Billy Ocean, van Hydra, jawel. Van Edwin Starr van 1910. Kauwgom of zoiets. en <laughs> we hebben dan nog Billy Joel. We hebben Ronnie en de Ronnies. Ook zo'n lekker plaatje. De Spencer's Davis Groep. Die hebben we zelfs twee keer verspreid over het programma. Gewoon omdat het kan. De Nolans, de Ivys met Maybe Tomorrow. Dat vind ik zo prachtig allemachtig. Maar die hoor je straks pas hoor. Kom allemaal vanzelf aan bod. Hot chocolate hebben we. En we hebben om te beginnen van 50 jaar geleden een heel mooi plaatje opgezocht van een band die zo succesvol was in de jaren 60 met Ray Davies.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 He's a well respected man about town. Slechts 70 files in Nederland, dus iedereen heeft waarschijnlijk een beetje eh, eerder naar huis gegaan hè, vanwege de aankomende storm die er nog niet helemaal doorzet. In ieder geval niet hier in deze contraire. De Ava Show. All hit radio. Radio Els 558. muziek is dit, hè? Je hoort de jaren 60 druipen er gewoon vanaf. Het is inmiddels alweer tien over vijf hier in de bij Radio Els. En je hoort uit 1972, dus ik lul maar wat over die jaren 60. Maar ik vind het jaren 60 muziek. Je hoort de Spencer Davis Group en Keep On Running. En ik zal nog eens even nakijken of dit echt wel uit 1972 komt. Ik heb eh, een beetje mijn twijfels daarbij. Maar goed, ik ben ook niet een allesweter natuurlijk, hè? We gaan uh, zes jaar verder, 1978. En dit is echt zo'n schitterend nummer. Hè? Een hele aparte muziek is dit. Van Hot Chocolate. Met Put Your Love In Me bij de Ava Show. now and forever. Put your heart, soul, everything you are, just got to be a part. in de begin jaren 80 veel van dit soort muziek in ieder geval. Met eh, veel mechanische geluiden en piepjes en bliepjes en noem maar op. En Hot Chocolate die zette een beetje de troon, want dit kwam al uit 1978 van deze jongens. Het was allemaal getiteld Put Your Love In Me. Het is inmiddels al 16 minuten over de klok van 5 uur geworden hier bij onze Radio Els 55. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Wij gaan naar 1968 toe met John Fred en his Playboy Band en Judy in Disguise. for wearing your bracelets and your new round arm across your heart, yeah, with your living brown. A chestnut sparrow we got, shooting in the sky. But that's it. Come to me tonight. Come to me tonight. I take you. half zes zullen we eens even gaan kijken wat het nieuws ons bracht vandaag op deze vrijdag de 13e. Ja, ja, ja. Zo'n 100, 100 omwonenden van het voormalige ministerie van Sociale Zaken hebben donderdagavond bij het oude departement in Den Haag gedemonstreerd. De Hagenaars waren boos omdat vluchtelingen vannacht buiten hebben geslapen. Ze zaten te poepen op de stoep, zei een vrouw. De politie wilde het spontane protest rond half negen ontbinden. Een buurvrouw reageerde woedend. Vluchtelingen hadden ook geen aankondiging ingeleverd op het stadhuis. Zij hebben wel de hele dag geprotesteerd zonder te worden weggestuurd. Het loopt storm bij het meldpunt Dag Blauwe Envelop, waar ouderen hun zorgen kunnen uiten over het verdwijnen van de blauwe belastingenvelop. Woensdag opende de klaag de klaagbaak, dat is een raar woord. Een dag later stond de teller al op ruim 300 reacties. Oudere bonden UNIKBO, ANBO en de PCOB riepen meldpunt in het leven om hun mening van hun achterban over het verdwijnen van het aangiftepapier te peilen. De vlieger, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker van de Belastingdienst lijkt niet op te gaan voor veel ouderen. Er wordt massaal geklaagd. Meer dan een miljoen ouderen heeft geen computer of internetverbinding. Dolblij was ze toen de Haagse Trace Wolters hoorde dat haar verloren kunstgebit was gevonden bij de Jumbo. Toen ze het in haar mond stopte, kwam ze echter tot een onsmakelijke ontdekking. Het paste niet. Ik moest bijna overgeven van het idee dat ik het gebit van iemand anders in had, zegt de vrouw. Wolters hoorde van een oproep op Facebook van de supermarkt over de gevonden tanden. Stom toevallig was zij ook haar kunstgebit kwijtgeraakt in de buurt van de Jumbo en ging het ook nog eens om hetzelfde model. Voor het eerst sinds 2012 gingen afgelopen seizoen meer Nederlanders naar de sneeuw op vakantie. Het aantal ondernomen wintersportvakanties klom met zo'n 7% van 929.000 naar 994.000. Dat maakte toeristenbureau NBTC Nipo vrijdag bekend. Door de aantrekkende economie is het voor meer Nederlanders haalbaar om op wintersportvakantie te gaan. Het wintersportseizoen liep van oktober vorig jaar tot en met maart van dit jaar. De politie heeft op vrij simpele wijze de verblijfsplaats achterhaald van een dronken automobilist die de plaats van een ongeval had verlaten. De 35-jarige man uit Heijenoord had in de nacht van donderdag op vrijdag in het Zuid-Hollandse Mijnserenland een geparkeerde auto geramd. De klap was zo hard dat deze wagen in de tuin van de eigenaresse belandde. De gealarmeerde politie zag ter plaatse een zwaar beschadigde auto op de weg staan waarvan de kentekenplaten waren verwijderd. De bestuurder dacht daarmee zijn identiteit en verblijfplaats geheim te houden. De man had er echter geen rekening mee gehouden dat het kenteken ook in de autoruiten stond gegraveerd. De centrale hal van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is vrijdag enkele uren gesloten geweest vanwege een verwarde vrouw. Volgens de politie zat de vrouw op een vierde, hoog boven de grond en dreigde ze daar vanaf te springen. Hulpdiensten probeerden haar tot de bedaren te brengen. Na enige tijd lukte dat en is de vrouw veilig naar beneden gebracht. Eh, waar was ze gebleven? Oh ja, ze is overgedragen aan de hulpverleners en de hal van het ziekenhuis was dicht van kwart over elf tot twee uur vanmiddag. Inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de politie hebben op het IJsselmeer ruim een kilometer illegale netten uit het water gevist. De netten waren van een beroepsvisser die ze gebruikte om krabben te vangen, maakte de NVWA vrijdag bekend. De inspecteurs zagen dat de, zagen dat de stropen bij den oever netten uitzetten zonder daarop de verplichte zogeheten jonen te plaatsen. Dat zijn drijvers met een vlaggetje die aangeven waar de netten in het water liggen. Ook bleek dat de visser geen vergunning had. De inspecteur Inspecteurs troffen in de netten een klein aantal krabben en een dode aalscholver aan. Het is me allemaal wat hier op een vrijdag de 13e. Wij gaan hier lekker door met de muziek en dit is een bijzonder plaatje uit 1969 van de Ivies en Maybe Tomorrow. Listen to sound See the gray and sadness gezellig. De afwasshow met Ferry. zit ik hier mij een beetje te verzinnen tijdens dit plaatje. Waren het nou de Nolans Sisters of gewoon alleen de Nolans? Ik weet het niet, maar ik denk volgens mij zijn het de Nolans Sisters uit 1981 en Pay Some Attention To Me. Ja, eh, we hadden natuurlijk al een keer de Spencer Davis groep gehoord, maar we gaan ze gewoon nog een keer draaien hoor. Ja, en dat schijnt ook weer uit 1972 te komen. Ik snap er niets van. Ik zal het eens even na gaan zoeken hoor, want eh, volgens mij komt dat niet. Dit is ook een hele mooie van de jongens. I am a man op Radio Els 558. lui geweest met mijn redactiewerk, want eh, ik wilde eigenlijk nu weet je nog wel gaan doen. Ik heb het wel uitgeprint, maar ik heb niets aangetekend van wat ik wil gaan vertellen. Dus dat moeten we nu even tussen de plaatjes door gaan doen. Ja, nou dat kan mooi onder dit plaatje. Dan gaan wij even eh, verder met dit. Hier zijn de beestjes. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Op mijn dekels, in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes zo veel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes, langs de drempel in een hele lange rij. Door de sleutelgaten komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likken het komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Komen zelfs als ik om me heen met duizend beestjes. Allemaal beestjes om me heen. Ronnie en de Ronnies, maar het was natuurlijk gewoon Peter Koelewijn. Ja, met beestjes, beestjes, dat zie je allemaal naar een weekendje stappen. De tijdmachine weer van de avo-show. Ik hoop dat het een beetje lukt, want ik heb zomaar even gauw eh, wat gearseerd. Weet je wel, dat doet je met zo'n arceerstift. Ja, dat is wel makkelijk die ding hoor. Want je zou ook alles kunnen kopiëren, kunnen plakken weer op in een ander word Maar dat vind ik allemaal een beetje veel werk. Dus ik print gewoon heel die dag uit en dan gaan we gewoon even zoeken wat er allemaal gebeurde. Het is vandaag 13 november en dat is de 317e dag van het jaar. Er komen er nu nog 48 in 2015, dan is dit jaar om. In 2009 alweer een nieuw wereldrecord van Domino Day. 4.491.863 stenen die vallen allemaal om. En in 1805 het leger van Napoleon dat neemt Wenen in. Ja, Napoleon dat was eh, wat dat betreft net zoiets als Hitler, hè? die had onderhand de halve wereld in zijn bezit. In 1945, generaal Charles de Gaulle wordt gekozen tot president van het voorlopige bewind van Frankrijk. En op diezelfde dag in hetzelfde jaar wordt Sukarno gekozen tot president van de Republiek Indonesië. En daar zou nog een bloedige oorlog op volgen met Nederland. In 1974 Yasser Arafat verklaart voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat hij streeft naar een Palestijnse staat waarin moslims, christenen en joden kunnen leven. We weten allemaal hoe het verder is gelopen, dat zal er waarschijnlijk nooit van komen. Dan gaan we even naar de sport van vandaag. In 1891 de Belgische voetbalvereniging Club Brugge wordt opgericht en in 1991, het Sovjet-Russische voetbalelftal speelt zijn laatste wedstrijd en de tegenstander is Cyprus, want daarna hield de Sovjet-Unie op te bestaan. En in 1996, het Andorees voetbalelftal speelt zijn eerste officiële interland uit de geschiedenis. De ploeg verliest op eigen veld met 6-1 van Estland. En vandaag in 1907, de Franse fietsenmaker Paul Cornu maakt de eerste helikoptervlucht ter wereld. Ja, dat is ook goed. Dus die bestaan ook al heel lang, die, eh, eh, die helikopters dus. Ja, ik moet gelijk hier even dat jongetje weer op zoeken. Hè. Wie zijn er allemaal geboren vandaag? Dat was in 1312. Eduard III was koning van Engeland. Hij overleed in 1377. En in 1912 werd geboren Claude Pompidou. Zij, is, was, eh, zij was de weduwe van de Franse oud-president Georges Pompidou. En zij overleed in 2007. In 1930 werd geboren Nico Scheepmaker, was een Nederlands journalist en dichter. Hij overleed in 1990. En Tom Atkins werd vandaag geboren. Hij is natuurlijk een Amerikaans acteur. En Johan Haanappel, Nederlands kunstreiziger op de schaats en sportjournalist. Zij werd geboren in 1940. Ayan Hissi Ali, Somalische Nederlandse politicus, woont tegenwoordig in Amerika, dacht ik. Zij werd geboren in 1969. En in 1976 werd geboren Bob de Jong, Nederlands schaatser. En we hebben ook nog een Nederlandse wielrenner die vandaag jarig is. Dat is namelijk Laurens ten Dam. En die wordt eh, vandaag 35 eh, alweer, hè? Ja, tijd gaat door, jongen. Jeffrey Bruma, Nederlands voetballer, is jarig. Hij werd geboren in 1991. En in 1945 werd Albert Heijn geboren. Hij is. Eh, nee, we gaan naar de overledenen toe. Hij overleed in 1945. Hij was 80 jaar oud. Hij was de Nederlandse grondlegger van het Albert Heijn Concern. Nico Haak overleed vandaag in 1990 slechts op 51-jarige leeftijd. En in 1989 overleed Koen Verhoef, Nederlandse sportverslaggever. Hij werd ook slechts 60 jaar. Nou, dan hebben we dat ook alweer een beetje gehad. Gaan we even naar de weersextremen toe. De laagste minimumtemperatuur min 5, eh, Celsius, min 5 graden Celsius zo moet ik het zeggen. Dat stamt uit 1919 en we hebben een dubbele hoogste maximumtemperatuur van 16,4 graden. Dat was in 1938 en in 2009. Dat zie je niet vaak. In 1965 was het zonnetje het langst aanwezig, 7,6 uur. En het langst in de regen lopen deden we in 1944, 14,8 uur. Dan hebben we dat ook weer gehad en het is inmiddels eh, al tien over half zes. Dan moeten we deze hebben. Ja, we zitten een beetje te toppen, maar ik zit hier ook al bijna twee uur en dan was dat wel. Ja. We gaan luisteren naar Billy Joel uit 1979 en het is getiteld My Life. I still belong lekker plaatje om eens gewoon te horen. Gewoon zo heerlijk simpel en het klinkt gewoon lekker hier op een vrijdagmiddag. Terwijl het buiten natuurlijk eh, bar en boos aan het worden is. Het stamt uit 1968 uit en het is afkomstig van 1910 Vroedkom and Go en Co. Ja, zo heet het ongeveer. Trouwens, Dikke Baan is inmiddels wel naar buiten gegaan, want die gaat Hans Bank van het station afhalen zodat eh, de Hansbank de Show vergadering bij kan wonen. Dus ik hoop, Hansbank, dat je wat brokjes bij je hebt, want anders denk ik dat uh, dikke baan je gewoon op het station laat staan. <laughs> De afwasshow. <laughs> yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Uh look out. What is it good for? Absolutely. Nothing. to me. 40 jaar terug in de tijd met Edwin Starr uit 1970. Waar, ik vind het echt helemaal, helemaal allemachtig prachtig. Wat een prachtig plaatje is dat toch hier in de Show op Radio Els 558. Het is al bijna 10 voor 6 en we doen even wat aan carnaval hoor. Ja, mag wel hè. Op een vrijdagavond mag dat wel. Hier is Hydra uit 1976 als het gras twee kontjes hoog is. Een flinke boerenzoon zag op een dag in mei een lief en aardig meisje dwalend in de wei. Ze plukte daar magrietjes, die bloeiden op het land. Maar plotseling kwam er toen een bij en prikte in haar hand. Als het gras twee kontjes hoog is, hela hip, hela hop als het gras twee kontjes hoog is. Meisjes pas dan heel goed op. Van schrik gaf ze een gil en keken om zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent. Hij pakte vlug haar hand die o zo pijnlijk was. Ze gingen samen zitten daar in het malse gras. gras twee kontjes hoog is. Hela riep, hela hop. Als het gras twee kontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Hij kuste haar toen snel en stilde zo haar pijn. Zo'n leuke lieve meid, dat vond hij reuze fijn. Hij deed zijn jasje uit en keken om zich heen. En midden in die wei lag hij met haar alleen. Als het gras twee kontjes hoog is, hela hiep, hela hop. Als het gras twee kontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Nu plukt ze weer magrietjes met een kindje aan de hand. Haar ogen dwalen zoekend rond over het groene land. Ze heeft hem nooit meer teruggezien nadat hij haar verliet. Terwijl ze naar haar kindje kijkt, zingt zij nu zacht dit lied. Als het was twee kontjes hoog is. Morgen overdag is er nu en dan zon. Met name in het noorden van het land kunnen er in de ochtend nog enkele buien vallen. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuidwesten uit opnieuw regenen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 12 graden. De, de west- tot zuidwestenwind is matig aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot vrij hard. De voorlaatste wat mij betreft hier in de Alpha Show. We gaan naar 1984 toe. Hier is European Queen van Billy Ocean. dan ook al de afwasshow om een eind. En we deden het vandaag maar liefst twee uur lang. Hè. Dat gaan we niet iedere dag doen, want dat redden we gewoon qua tijd niet. Maar vrijdags ben ik toch meestal vrij, dus eh, misschien volgende week vrijdag wel weer. Hangt een hele hoop van het weer af, want als het mooi weer is, dan heb ik ook nog buitenshuis wat activiteiten te verrichten. Zoals dat netjes heet. Ik deed het weer met heel veel plezier. Ik heb zo meteen nog één plaatje voor je. Dat wordt er eentje van de Detroit Spinners met de Rubberband Man uit 1977. En dan gaan we ons maar snel voorbereiden voor de afwasshow vanavond. En natuurlijk moeten we nog een hele hoop werk doen voor de top 40 van morgen. Die is er weer tussen 2 en de klok van half 5 hier op Radio Els 558. Maar daar lees je nog wel meer over op onze Facebookpagina van de Radio Els 558 of anders bij de vrienden van Radio Els 558. Ja, die hebben we ook hoor. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. and debonair one man? No. And then he had to nerve to quickle his left toe, but through his knee got the feeling in his head, y'all.